Wat een prachtige gouden herinnering van lang geleden. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dave Clark 5 en Everybody Knows. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Ik ga je oren vertroetelen met prachtige muziek. En we hebben ook nog een paar leuke onderwerpen te bespreken. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En eh, in het eerste uur zetten we vol met heerlijke rustige muziek om de zondag ja, gewoon lekker te beginnen. Met koffie en een koekje erbij of misschien iets anders. Een late ontbijt, een laat ontbijt of een vroege brunch. Mooie muziek van onder andere de Bee Gees. Too Much Heaven. Goedemorgen. rockets as high op ZVL. word je toch compleet ontspannen van. En als je al niet ontspannen was, ja, dan uh, helpt je dit natuurlijk wel, hè? Dan Hanley. Prachtige muziek uit Amerika. The End of Innocence. En daarvoor de Bee Gees met Too Much Heaven. Straks trouwens eh, nog een nummer van de Bee Gees, maar dan door anderen uitgevoerd. Ook wel weer leuk. Straks gaan we praten met Valeska Hovener. Zij is perswoordvoerder van de vereniging Eigen Huis. We gaan praten over een petitie van eh, de vereniging Eigen Huis. Waarop eh, de vereniging het kabinet oproept om eh, zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te houden. Ja, hoe dat zit, dat hoor je straks na. Onder andere deze mooie van Paul Carrick. I just tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide ever come between us, baby, I will push aside. i dedicated all to you. Well, my heart's. somewhere de nieuwe single voor Davina Michel. I Won't Let Go. Lekker. Hier ook op deze zondagmorgen bij ZVL. Verder natuurlijk Paul Carrick en Dedicated. Straks dus, over een paar minuten al, een minuut of zeven, gaan we praten over zonnepanelen. Eh, die moeten natuurlijk wel geld blijven opleveren, want anders, ja, waarom zou je het dan nog doen? Zou je dan denken, nou ja, je hebt natuurlijk iets als, we moeten de planeet sparen. Mag ook wel wat kosten. Maar ja, het is natuurlijk wel fijn als ze geld blijven opbrengen. Je hoort er straks meer over hier in de show bij ZVL.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 Près de Notre-Dame parfois un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, ondes d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Mmh. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux.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 Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Mmh, mmh. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Mmh. Pour se faire pardonner, il offre een arc-en-ciel. Mijn collega's zeggen dan, och, daar heb je die blokhuizen weer met zijn oude meuk. Ja, dit is uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Juliette Cricot, wel een lekker romantisch liedje over Parijs. Natuurlijk hier in de show Sous le ciel de Paris. Tijd voor eh, handtekeningen. Luister mee naar een gesprek met Herman de Bruin. De petitie van zonnepanelen loopt storm. En hoe dat precies in zijn werk gaat en waarom die petitie er is, dat ga ik vragen aan Valeska Hovener. Ze is eh, in de uitzending van het Vereniging Eigen Huis. Valeska, welkom. Dankjewel. Petitie over zonnepanelen, want er is iets mee aan de hand met die zonnepanelen. Zeker met de salderingen. Ja, zeker. Ja, het nieuwe kabinet eh, heeft besloten dat per 2027 de salderingsregeling abrupt eh, stopt. Dus daarmee eh, ja, halen ze een streep eh, door eh, de salderingsregeling. Maar ook ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, de salderingsregeling zorgt ervoor dat mensen geld terugkrijgen als ze stroom leveren aan de energiemaatschappijen. Ja, nou ja, onder andere, hè, je kan je, de stroom die je opwekt wegstrepen tegen, een, eh, tegen de stroom die je dan op een gunstig eh, moment weer verbruikt. Mhm. En ehm, nou ja, op dit moment eh, is het, kunnen we dus nog twee jaar, of hè, mensen met zonnepanelen kunnen nog twee jaar van die salderingsregeling profiteren. maar ja, de regering die, die vindt het te duur worden, dus die zet daar een streep door. Ja, ehm, ja en dat betekent dat eigenlijk het, het, het de, het, leggen van zonnepanelen op je dak gewoon super ongunstig wordt. En we hebben doorberekend dat ehm, als die salderingsregeling stopt, dat eh, sommige mensen wel met een terugverdientijd zitten van eh, ja, 17 eh, tot 18 jaar. En dat is natuurlijk gigantisch. Dus dan ja, dan wordt het voor mensen ook niet meer aantrekkelijk om nog zonnepanelen aan te schaffen. En kijk, we moeten ook niet vergeten, hè, en dat is ook onze boodschap aan het kabinet, dat zonnepanelen in ieders belang zijn. Hmm. We zijn dat ooit gestart om eh, nou ja, voor meer, minder CO2-uitstoot en voor een beter milieu en voor het verduurzamen van, van je huis en, en, en van Nederland. Ehm, en ja, we zien nu dat door deze maatregel van het kabinet eigenlijk de, de markt voor zonnepanelen eh, volledig instort. Ja. Eh, en dat huiseigenaren dus ook op hun handen blijven zitten van ja, wij schaffen geen, huis, geen zonnepanelen meer aan. Nee, en dat heeft alles met de klimaattransitie te maken en dat vertraagt dan dus eigenlijk ook. Ja, nou ja, dat, dat, zet, dat stagneert volledig nu op dit moment. en dat heeft natuurlijk niet alleen met, uh, met het afschaffen van de salderingsregeling te maken, hè, maar ook bijvoorbeeld met het, het stopzetten van eh, de verplichte hybride warmtepomp. Mhm. Ehm, eh, dus ja, de minister heeft zelf ook al aangekondigd dat met de maatregelen van nu ze de klimaatdoelen niet gaan halen. Ehm, dus ja, ze zal, ze zal opnieuw naar die solderingsregeling moeten kijken van goh, is er, een, is er een alternatief dat we kunnen bieden om in ieder geval ervoor, zor zorgen dat, eh, dat, dat zonnepanelen binnen zeven jaar weer kunnen worden terugverdiend. En dat kan, en dat hebben wij ook onderzoek naar gedaan. Er zijn diverse knoppen waar je aan kunt draaien. Ehm, want ja, op deze manier ehm, verduurzamen we de rest van ons land natuurlijk niet meer. Nee, nee. Jullie hebben een petitie eh, gestart om, nou ja, die loopt al een tijdje, om, eh, de, om te ondertekenen dat je het er niet mee eens bent als huiseigenaar. En die is al, eh, nou, misschien al ruim 125.000 keer ondertekend inmiddels. Ja, nou dat 175, dat zou heel mooi zijn, maar hij is binnen twee weken, dat liep enorm storm. Hè, dus daar merk je mhm. ook aan dat het heel erg leeft onder huiseigenaren in Nederland. En eh, binnen twee weken was het 100.000 keer ondertekend. En inmiddels staat het teller op meer dan 130.000. Oké. Ehm, en wij willen ook met deze petitie uiteindelijk... dan, eh, ehm, als we zoveel handtekeningen hebben verzameld... dan willen we deze ook aanbieden aan de Tweede Kamer. Mhm. En dat zal zeker dit jaar nog gebeuren. Ja, want hoe lang kunnen mensen nog de petitie tekenen? Tot eind van het jaar ongeveer? Nou, toch zeker nog deze maand. En, eh, en eh, ja, we willen hem graag in november gaan aanbieden. In dus, eh, november. Dus sowieso De, de komende weken kan je hem nog ondertekenen. En doe dat alsjeblieft, hè, want wij roepen echt op om ehm, ervoor te zorgen dat, dat zonnepanelen ehm, nou ja, hè, nog lonen, ook nu en in de toekomst. Mhm. Ehm, en dat zonnepanelen gewoon voor iedereen beschikbaar blijven. Hoe kan je tekenen, die petitie? Ja, dan ga je naar eigenhuizennl slash eh, petitie zonnepanelen en dan, eh, en dan komt het goed. Dan moeten mensen dat doen als ze dat eh, willen en dan horen we wel hoe de politiek daar verder over denkt. Spannend, denk ik. Ja, nou ja, zeker. Uh, wij, ja, wij hopen dat, dat het kabinet zich echt ja, hè, ehm, zich, beseft wat ze, ehm, ja, wat ze doen ook voor de, voor de maatschappij. Eh, en het besef hè, wat je doet op het moment dat je, dat je zonnepanelen niet meer stimuleert, ja, dan dat betekent dat wat voor je hele verduurzamingsopgave. En eh, ja, en eh, dat zou gewoon niet mogen. Dat is de boodschap van de vereniging Eigen Huis. En Valeska Hovender, zij sprak erover met me over de petitie zonnepanelen die ondertekend nog steeds kan worden. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Many a tear has to fall, but it's all had worked with him, and your future looking kind of dim. But these things, your heart can rise above. Once in a while he won't call, uh-huh.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 The music's played by the, the madman. Prachtige muziek toch? Van Elfaville op deze zondagmorgen bij ZVL. Je hoorde Forever Young. En ervoor de tops in ouderwets mono. It's all in the game. Straks ga ik even kijken in de agenda van eh, vandaag. Of misschien morgen, de komende dagen. Misschien is er eh, het nodige te doen in eh, de regio. Zou best kunnen. Want onze website staat vol met mooie suggesties over wat je kunt doen in de komende dagen. Ga naar omroepzvl.nl. Ontdek het zelf. Ik ga straks wel even kijken voor je of er iets interessants op staat. Naar mijn mening. Komt eraan. Na een ander nummer van de Bee Gees, Words. Maar nu uitgevoerd door Boyzone. Goedemorgen, jij luistert. Omroep ZVL. can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. you all my life. I'm here if you should call. Omroep ZVL. lang geleden dat ik eh, het nummer hoorde en eh, ook in de playlist eh, zag staan. Ik dacht, hé, hey, wat is dit ook alweer? Prachtig lied eigenlijk, hè? Vind je niet? spitsing? Recht uit het hart. En ervoor Boyzone en Words. Natuurlijk hier in de show. Straks in de tweede uur hebben we Jeroen van Gent weer te gast. Oh ja, te gast. Hij is de straat op gegaan eh, en heeft vragen gesteld aan het voorbijkomend publiek. En zijn reportage heeft hij hier ingeleverd gisteravond. En we gaan daar straks natuurlijk met heel veel plezier naar luisteren. Het komt eraan, dus er is alle reden om lekker te blijven hangen hier bij ZVL. You and I, we shoot with broken arrows, but broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled out, we're shackled out. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. for you and no good for me. At the break of dawn, well, sure enough, sure enough, we lose our heads at the break of dawn. something Christenberg. Hier bij ZVL. En ehm, jawel, natuurlijk. Missing You. Aan het einde van het eerste uur. Zometeen tweede uur. Ehm, met veel meer muziek, ietsje meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. En nu, nu ik ga er wel stotteren. Kijk er nog even in de kalender Er staat niet zoveel op voor vandaag. Hmm, welkom van de bank af, komende dinsdag. En dan eh, Vrijdag, volgende week vrijdag, eh, komende vrijdag eigenlijk, vrouwen dus tijdens de opstand. Ook iets leuks. En uh, in Eeklo optreden van de Seedsniffers. Dat zijn niet de bankzitters, hè? dat zijn andere lieden. Ja, wel een Eeklo dan wel weer. Dat dan moeten we weer voor eh, zo'n optreden naar het buitenland. Maar goed, het is wel eh, leuk. Wil je meer informatie over wat er te beleven valt in de regio? Kijk dan op onze website omroepzvl.nl. Ga naar agenda en je vindt een hele lijst activiteiten. Goed, ik ben even weg, even pauzeren en ben zo bij je terug. Maar eerst nog even Brigitte Bardot en Contact. Tot zo! ma percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Il me faut une transfusion de mercure. par cette blessure. Montez-moi oh, ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale.